En ze staan recht tegenover elkaar. Ze wil Le Pen een strenger immigratiebeleid. Ook belooft ze dat ze de salarissen voor Fransen gaat verhogen. Iets wat ze volgens de huidige president helemaal niet kan beslissen. Het is het enige debat dat er is en beide willen ze de job. NOS op 3 legde eerder al op YouTube uit dat de Franse premier veel macht heeft. De kern van de EU, dat zijn Duitsland en Frankrijk samen. Die worden wel het motorblok genoemd. Maar van die twee zijn het eigenlijk altijd de Fransen die willen dat de EU meer gaat doen. De oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal bijvoorbeeld, de voorloper van de EU, dat was een Frans initiatief. Voor nu loopt Macron voor op de peilingen, maar Le Pen zit hem op de hielen. Zondag gaan de Fransen naar de stembus. Het schot dat acteur Alec Baldwin loste tijdens de opnames van de film Rust... was waarschijnlijk niet fataal geweest als de productiemaatschappij zich aan alle veiligheidsvoorschriften had gehouden. Zegt een overheidsinstelling die onderzoek heeft gedaan. Het productiebedrijf krijgt een boete van ruim 126.000 euro. Hey Marco, hi, prima. Ja, met deze video op TikTok gaat Sam van 17 uit Groningen momenteel viral. Zijn imitatie van een vader op de fiets werd al bijna 4 miljoen keer bekeken. Tegen het AD zegt hij dat hij dit succes niet had verwacht. Het was eigenlijk een hele spontane video. Nooit de bedoeling geweest dat het zo ontzettend veel werd bekeken. Maar dat wordt het wel en Marco Prima wordt nu overal nagedaan. In studentenhuizen en op scholen wordt het naar elkaar geroepen. En Sam geniet van alle aandacht. Je wordt ontzettend veel herkend, ook op school en, en, en buitenschool. Het is, als je in de stad bent, dan... Eh, ja, dan wordt er wel om een foto gevraagd. Of dan word je even eh, nagroep of zo met Marco Prima. Ja, het is gewoon een heel, heel groot ding nu. Naast vaders imiteert Sam ook graag docenten. En zijn TikTok-kanaal gaat hartstikke goed. Eerst even zijn HAVO-diploma halen. En dan hoopt hij er daarnaast ook wat aan te kunnen verdienen. Het weer, wordt een heldere nacht, het koelt flink af. Morgen opnieuw een zonnige dag, tussen de 12 en 18 graden dan. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Sea of Love. Het is woensdagavond. Tijd voor Sea of Love.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 Look at this face. I know the years are showing. Look at this life. I still don't know where it's going. I don't know much but I know I love you. And that may be all I need to know. Look at these eyes, they've never seen what matters. Look at these dreams, so big and so bad. look at this man, so blessed with inspiration. Look at this soul, still searching for salvation. I don't know much, but I know. but I know I love you. That may be all there is to know. Whoa, U luistert naar Fred Heij met The Sea of Love. you are De plaat op de radio? Dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze. Laat Fred het weten via zandvoortradio@gmail.com. 106.9 FM. I still love you so There's something between us That won't ever leave us There's no letting go de plaat op de radio? Dat kan, want ook in dit uur is het jouw muziek, jouw keuze.